Clemens Peters met het NOS-journaal. Twee mensen zijn uit de Westerschelde gered na een botsing containerschip. De twee vielen van boord, meldt de kustwacht. De schepen botsten vanmiddag op elkaar tussen Hans Weert en het Belgische doel. Eén persoon is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht... en de ander is aan wal opgevangen door ambulancepersoneel. Alle opvarenden van het binnenvaartschip zijn inmiddels van boord gehaald. Het schip is niet gezonken. De FNV dreigt met een spoorstaking. Als de NS niet uiterlijk dinsdagmiddag 5 uur akkoord gaat met de CAO-eisen... dan komen er stakingen. De eerste zou volgende week vrijdag al zijn in het midden van het land. De actiebereidheid onder het personeel is hoog, zegt de bond. Het spoorpersoneel eist een beter loonbod... en een betere regeling voor zwaar en onregelmatig werk. Extinction Rebellion heeft een kort geding tegen de politie ingetrokken. De klimaatactiegroep was het er niet mee eens dat de politie onaangekondigd op bezoek ging bij demonstranten. De politie is het daar nu mee eens en zegt dat agenten niet meer onaangekondigd zullen langskomen. De overleden mensen die in een auto in een sloot bij Vinkenveen werden gevonden... zijn twee mannen van 27 uit Rotterdam en Nieuwer ter A. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. Een voorbijganger zag de auto gisterochtend in het water en belde de politie. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft de rechten teruggekocht van haar eerste zes albums. Ook oude muziekvideo's, concertopnamen en onuitgebrachte nummers zijn weer haar eigendom. De rechten van de zes albums werden in 2018 zonder medeweten van Swift verkocht. Hoeveel ze nu voor die rechten heeft betaald is niet bekend. Maar zulke deals gaan vaak over honderden miljoenen dollars. Het weer vanavond opklaringen en vannacht mogelijk wat mist bij een graad of 13. Morgen zon en stapelwolken. Later in het zuiden en oosten kans op een onweersbui.